Hanneke van Zessen met het NOS Journaal. Demissionair minister van Financiën Hoekstra heeft jarenlang een belang gehad in een brievenbusfirma op de Britse Maagdeneilanden. Dat schrijven Trouw, het Financiële Dagblad en onderzoeksplatform Investico op basis van de zogenoemde Pandora Papers. Via de brievenbusfirma werd belegd, wat wettelijk niet verboden is. Hoekstra verkocht zijn aandelen een week voordat hij minister van Financiën werd. De constructie is omstreden, zeggen de onderzoekers... omdat Nederland al bijna tien jaar allerlei maatregelen treft... om te zorgen dat die belastingparadijzen ophouden te bestaan. In Amsterdam hebben volgens de gemeente vandaag 25.000 mensen gedemonstreerd tegen het coronabeleid. De demonstratie was vooral gericht tegen de verplichte coronapas... voor toegang tot horeca, musea en de bios. Het protest is overwegend gemoedelijk verlopen. Wel waren er volgens bericht op Twitter opnieuw mensen die een jodenster droegen... en waren weer betogers te zien met een vlag die NSB'ers in de Tweede Wereldoorlog gebruikten. In de eredivisie heeft PSV thuis van Sparta gewonnen met 2-1. Vitesse Feyenoord is geëindigd in 2-1. Ajax heeft zijn eerste nederlaag geïncasseerd. Thuis tegen FC Utrecht werd het 0-1. En Cambuur AZ eindigde in 1-3. De hond die vorige week ontsnapte uit het KLM Dierenhotel bij Schiphol is terecht. Ze werd gevonden bij een fastfoodrestaurant in de buurt van de luchthaven. De eigenaren lieten haar voor het vervoeren van Zuid-Afrika naar Dublin. Maar ze ontsnapte omdat een medewerker de deur open liet staan. Tientallen vrijwilligers hielpen de afgelopen week mee zoeken. De KLM heeft al excuses aangeboden voor het kwijtraken van de hond. Het weer koelt vannacht af naar 9 graden. Vanmorgen op de meeste plekken droog.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 And so much more I wanna do. I only wish you. go to you instead. I can hear you in my sleep. It's hard to say goodbye. Oh, I tried. Couple million times, Mr. Mill. Yeah, times. Oh, yeah, yeah.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 Now it's quiet, so I guess they left the park. This wooden bench is getting harder by the hour. The sun is going down, it's getting dark. I realize I'm cold to pour as I watch the windows on the second floor.